Michel Koenen met het NOS-journaal. De eigenaresse van een ijssalon uit Hilversum... die vorige zomer wekenlang werd geterroriseerd door jongeren... wordt vervolgd voor mishandeling. Zoals de racistische scheldpartijen en de vernielingen aan haar winkel zo zat... dat ze de jongeren wegjoeg met een stok. Een van de belagers wordt vervolgd voor het beledigen van de vrouw... maar hij deed ook aangifte tegen haar vanwege mishandeling. De vrouw zegt dat ze sprakeloos was toen ze hoorde dat ook zij wordt vervolgd. Ze heeft inmiddels besloten te stoppen met haar ijssalon in Hilversum. Het kabinet wil op de lange termijn 200.000 arbeidsgehandicapten aan een baan helpen. Staatssecretaris Van Ark heeft een aantal maatregelen bekendgemaakt. Ze verwacht dat werkgevers daarmee eerder bereid zijn mensen die bijvoorbeeld door een beperking minder kunnen produceren, toch in dienst te nemen. Zo wordt het subsidiestelsel eenvoudiger. De nieuwe plannen moeten de overheid een half miljard euro besparen. Forum voor Democratie en DENK komen definitief niet in het college van BMW van Amsterdam. Volgens de informateur ziet geen van de partijen een samenwerking zitten. GroenLinks, de grootste partij van Amsterdam, wil niet verder praten met DENK. Vanmiddag zijn er vier opties voor een nieuw college gepresenteerd. De mogelijke coalities hebben allemaal een krappe meerderheid. En Nederlandse denksportorganisaties moeten voortaan BTW gaan betalen. Tot nu toe waren bridge, dam en schaakclubs daarvan vrijgesteld, zoals andere sportclubs. Maar het Europese Hof heeft besloten dat er bij het bridge, dammen en schaken geen sprake is van sport, omdat er amper wordt bewogen. En ongeveer 150.000 leden zullen dus 5 tot 10 euro per jaar meer moeten gaan betalen voor een lidmaatschap. Staatssecretaris Snel gaat kijken of verenigingen toch kunnen worden vrijgesteld van BTW, zodat ze hun ledenaantal kunnen behouden. Het weer nog bewolkt en regenachtig. In het noordoosten valt die vanavond pas. vannacht wordt het tijdelijk droog en daalt de temperatuur naar een graad of 4.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 Vooral in de Randstad is het goed te merken rond Utrecht en rond Den Haag en Rotterdam. Op de A4 Amsterdam-Rotterdam tussen Leidsendam en Knopend Ketelplein is de vertraging drie kwartier. Twintig minuten vertraging op de A10, de ring van Amsterdam tussen Amsterdam-Geuzenveld en Knopend Amstel. De linkerrijstrook is dicht. Een uur oponthoud op de A15 rotterdam europort tussen Knopend Benelux en de Botlektunnel. Er is een ongeluk gebeurd met een vrachtwagen. De Botlektunnel is ook helemaal dicht. Drie kwartier vertraging al de hele middag ook op de A27 Almere-Gorkum tussen Hilversum en Nieuwegein.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 Once there was this cute got into an accident and couldn't come to school. But when he finally came back, his hair had turned from black into bright white. He said that it was from when the cousin smashed his soul.